boven Noorden met Nordic, de Scandinavië-specialist. Brussel. De jaren 90 voor tieners. Steven van Herrewegen. Goedemiddag tieners van vandaag. Tot u spreekt een tiener uit de 90s. Vandaag de onweerstaanbare tracks uit 1993. Dat is het jaar waarin koning Boudewijn naar het nieuwe album van Leopold III luisterde en kort daarna bezweek aan een hartstilstand. Maar ook het jaar waarin koningin Fabiola dan maar alleen naar Jurassic Park ging kijken. Maar er was ook goed nieuws, want in 1993 trouwde Paul Jammers met de op dat moment achtjarige Pascal Maasens. Welkom bij de jaren 90 voor tieners. Je luistert naar Radio Brussel. Life is music. Yo, Jumping Slowbo Babe van Whale. In de 90s breekt de rellen uit in L.A. nadat witte agenten vrijuit gaan na de dood van een Afro-Amerikaanse man. Het balorkest Race Against the Machine schrijft er een leuke meezinger over. you do what they told ya. Now you do what they told ya. Now you do what they told ya. Now you do what they told ya. Now you do what they told ya. And now you do what they told ya. And now you do what they told ya. And now you do what they told ya. And now you do what they told ya. And now you do what they told ya. And now you do what they told ya. Those who died are justified the bad, chosen white those died. the bad, chosen white. Those who died are justified. the bad, chosen white. justified. Those who died, the bad, chosen white. Some of those that work forces are the same that burn crosses. Some of those that work forces are the same that burn crosses. Some of those that work forces are the same that burn crosses. Some of those that work forces are the same that burn crosses. Uh! Killing in the name of. Killing in the name of. Now you do what they told you. Now you do what they told you. now you do what they told you. now you do what they told you. now you do what they told you. you under control. now you do what they told you. you under control. now you do what they told you. you under control. now you do what they told you. in the Name van Rage Against the Machine. Cypress Hill brengt in 1993 de mega-hit Insane in the Brain uit. Dus een song over iemand die zich gestoord voelt en bang is dat zijn omgeving hem gaat zien als gestoord. En met gestoord bedoelen ze iemand die geen controle heeft over zichzelf en zijn daden. Ik heb ook eens in de 90's de controle verloren en mijn mama was toen echt heel boos. Maar gelukkig vond ik de controle terug bij de verloren voorwerpen. Don't make me shit. Hectic, the check, got me going like General Electric. the lights are blinking. I'm thinking it's all over when I go out drinking. Oh, making my mind slow. That's why I don't fuck with the big four. Oh, bro, I got to maintain. Cause a nigga like me is going insane. Luda in a riot. My chick's back like a sumo, slamming that ass, leaving your face in the grass. You know, I don't take a thulo lightly. Punk just jealous cause they can't outright me or kick that style. Wicked, wow. Happy face nigga never seen me smile. Rip that mainframe, I'll explain. A nigga like me is going insane. Insane in the Brain van Cypress Hill. De Crash Test Dummies brengen in 1993 een song uit over kinderen die anders zijn dan de andere kinderen. Het refrein wordt zo laag gezongen dat mensen in de bouw de radio zo meteen kunnen gebruiken als drillboor. Once there was this kid who got into an accident and couldn't come to school, but when he finally came back, his hair I turned from black into bright white. He said that it was from when the cars had smashed so hard. Mm-hmm. Once there was this girl. Test Dummy. Zometeen Snow met Informer. Het ontbijt dat soms... Mannekes, kom eens eten! Maar ontbijten met Lidl, dat is... wie heeft er al van gebeten? Tot en met dinsdag, zes chocoladebroodjes voor maar 2,99 euro. Weer een geslaagd moment dankzij onze lage prijzen. Lidl, voor iedereen die telt. Harta, harta, ruita. Ah, ruikt De geur van uw hond die uw auto vult. Le parfum du chien. De geur van liefde. Amour. Want jij offert de geur van uw nieuwe auto op om uw huisdier deze zaterdag mee te nemen naar de Horta Werelddierendagen. Dierendagen. En daar, daar moet je een echte dierenvriend voor zijn. Zoals de experten van Horta, de winkel van en voor enthousiaste dierenliefhebbers, bakkers en tuiniers. Volgende vraag, geen makkelijke. Noem mij 200 bedrijven in Vlaanderen. weet ik, Open Bedrijvendag. Mooi allemaal juist, Sandra. De Volka Open Bedrijvendag op zondag 1 oktober. Dat is honderden bedrijven in Vlaanderen die hun deuren voor je openen. In het echt of online. In samenwerking met het agentschap Innoveren en Ondernemen, Trends, De Zondag 1 en Radio 2. Dit is Studio Brussel. De jaren 90 voor tieners. Informer, you know, say that I'm miss no me, I go blam. I keep on bum down. Take the man that say, say that I'm miss no me, stamp somewhere down the lane. I keep on bum down. Informer, you know, say that I'm miss no me, I go blam. I keep on bum down. Take the man that say, say that I'm miss no me, stamp somewhere down the lane. I keep on bum down. Informer, you know, say that I'm miss no me, I go blam. I keep on bum Say that I'm a me stop somewhere down the lane. I you keep on bum down. Please, I them not me now. they blow down my door. Rainy, it pour through through my window, so they put me in the back the car at the station. From that point on, I reach my destination. Where the destination region out of east detention. Where I look down my pants, look up my bottom. So informer, you know, say that I'm a snowman, I go glam. I like keep on bum down. Take the man I say, say that I'm a snowman, stop somewhere down the lane. I like keep on bum down miss know me, I go play em. I like it boom boom damn. Take them on the city, then I miss know me stop somewhere down the lane. I like it boom boom damn. So big on them all, they think they have more power. They on the phone, me say they wanna want me for once. I use it once and now me call me lover. Love who me calling on the one tell me, I'm me lover in my heart down to my belly. Yes, and I'm a me, I feel cool and deadly. It's the one MC Shine and the one that is snow. Together we all have a miss a tornado in fire. Sedan med slår med snabb som hvordan jeg ler Jeg liker bomberne, min farme Det nå sedan med slår med jeg går glem Jeg liker bomberne, drikk dem alle Sedan med slår med snabb som hvordan jeg ler Ricky Boom Boom them so Listen for me, you better listen for me now Listen for me, you better listen for me now Bring me the rubber, the mic, the phone, but the rock on steady You see that I'm a stomach, yeah, the hard to cut down But in the in and have the dance, I me say where you come from People them say you come from Jamaica But me born and raised in the ghetto, no one shall know you brown people, man, is all a man know. Yeah, my shoes are them tear up and I'm toes, just I show up. When me a ballin', all the ones you're on, so, so informer. Uh, you know, say that I'm a stormy, I go glam. Um. I lick your boom boom down. Take the man that says, say that I'm a stormy, stop somewhere down the lane. Um. I lick your boom boom down. Informer. You know, say that I'm a stormy, I go glam. Um. I lick your boom boom down. Demand a say, that my stomach starts somewhere down the lane. I like boom boom damn. Come with a nice young lady, intelligent, yes she jungle in Ari. Every way me go, me never left for a tally. You say that it's no me, I the rum dance man. Rum it in a dance, I in a nation. You never know, say that I'm a stomach at the boom shaka. Tell me never lay down flat and now I'm cardboard box. You say that I'm a stomach, I go reaching at the top. So informer, you know, say that I'm a stomach, I go blame. I lick you boom boom down. Kick them on the say, say that I'm a stomach, stop to down a lane. I lick you boom boom down. Informer, you know, say that I'm a stomach, I go blame. I lick you boom boom down. Take them on the say, say that I'm a stomach, stop to down a lane. I lick you boom boom down. Informer van Snow. In 1993 heeft Lenny Kravitz een grote hit met Are You Gonna Go My Way. Dat is een rocksong over Jezus Christus. Even ter herinnering, Jezus Christus als is de man die de mensheid de weg toonde. Omdat hij aan het kruis gaan hangen is, zijn naar zijn voorbeeld ook een hele hoop paters en priesters aan het kruis van jonge jongens gaan hangen. I Wanna Do van Sheryl Crow. Dr. Alban is een Zweedse tandarts die in 93 gaatjes vullen combineert met concertzalen vullen. Ga één keer per jaar naar de tandarts beste tieners. Dat wordt terugbetaald door de mutualiteit. Net zoals één keer per jaar gaan naar een concert van Kleimans en Van Geel. Dat wordt ook terugbetaald door de mutualiteit. De jaren 90 voor tieners. Jones van de Counting Crows. Linda Perry, de zangeres van Four Non Blondes, vraagt hier in het nummer WhatsApp af waar haar leven naartoe gaat nu ze 25 is. Maar dat was gelogen, want ze was maar 24 op dat moment. Nu, er zitten wel meer fouten in bekende songs. Jimmy van Get Ready vroeg aan Marjolein of ze ooit zijn meisje zal zijn. Wellicht niet, dat was gelogen, want Jimmy valt op jongens. Dus de vraag is eerder, Mario, zal je ooit mijn meisje zijn?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 Ik ben toch rustig! Niet goed geslapen? Ga dan beter naar Beter Bed. En krijg nu een gratis goodiebag tijdens de Week van de Klant. Beter slapen begint bij Beter Bed. Het is alles scanmaand bij Carrefour. Met heel wat schandalige kortingen, zoals deze week. 1 ananas plus 1 gratis. En je maakt ook kans op waanzinnige prijzen. Waaronder een trip naar Toscane. Oh, wat een buitenskans. Carrefour, we hebben allemaal recht op het beste. Voorwaarden in de winkel. Job, trein, job, trein. Neem 7 oktober in jouw regio de trein naar een job, bij NMBS. Job, trein. Een rit vol sollicitatietips, gesprekken met enthousiaste collega's in tal van jobs en een escape game. Surf naar nmbs.be slash jobs. Hey ladies, get fashionated by Torfs. Shop nu de volledige damescollectie aan 10% korting. Sterk in je schoenen? Torfs! Beleggen kan echt in van alles. Als bierlover beleg ik graag in straffe brouwerijgroepen. School! Maar kies vooral zelf op bolero.be. Dankzij de analyses en dagelijkse aandelentips beleg je altijd met inzicht. Bolero, de nummer 1 in zelfbeleggen. Met de beursexpertise van KBC. Bij Action hebben ze altijd extreem lage prijzen. 500 gram Dark Roast Palazzo koffiebonen voor slechts 3,99 euro. Echt zo goedkoop? En een millimeters bouwpakket van FSC gecertificeerd hout voor slechts 6,95 euro. Bij Action? Zeker weten. Voor meer extreem lage prijzen ga naar de winkel of bekijk de app Action. Kleine prijzen, grote glimlach. Wauw, zo schoon hier. Die kleuren, jong. Echt top. Hoe heb je dat gedaan? Met Colora at Home. Oh, zeg, zouden die ook raad weten met mijn haar? <laughs> Colora at Home, dat is wauw. Krijg nu jouw kleuradvies aan huis 100% terugbetaald. Meer info op colora.be. Colora, de verfwinkel. Dit is Studio Brussel. De jaren 90 voor tieners. en Vive ma liberté. In 93 is Meatloaf terug met een gigahit. I Would Do Anything For Love. Een nummer dat drie dagen duurt en waarin hij zegt dat hij alles voor de liefde doet. I would do anything for love, but I won't do that. Dus dat ene ziet hij niet zitten. Maar hij zegt er wel niet bij wat dat dan is. Misschien is hij het vergeten op te nemen. Wat is dat dan? Is dat samen shoppen, met de schoonouders op vakantie gaan of met z'n twee naar een concert van Meteor? hell and back. I would do anything for love. I'll never lie to you, and that's a fact. But I'll never forget the way you feel right now. Oh no, no way. And I would do. but I won't do that. <laughs> No, I won't do that. Some days it don't come easy, and some days it don't come hard. Some days it don't come at all. Some that you're breathing fire, and some that you're caught in ice. Some that you're like nothing I've ever seen before. Will again, and maybe I'm crazy. Oh, it's crazy and it's true. I know you can save me, no one. Some days I pray for soul. Some days I just pray been around. It'll all turn to dust and we'll all fall down. Sooner or later, you'll be screwing around. I won't do that. No, I won't do that. Studio Brussel. Life is music. Emissie van Fate No More. Eindigen doen we vandaag met pop van eigen bodem. In de zomer van 1993 sluiten Bart Peters en de radio's Mark Trok af. Ik heb ook ooit eens een festival afgesloten. Dat was het Wijnfestival. toute la planète je voulais J'espérais que la verrait en maître le soir de Noël Mais tout a continué, mais tout a continué, tout a continué Non, non, rien n'a changé, tout, tout a continué Non, non, rien n'a changé, tout, tout a continué hey, Moi je pense à un enfant autour des soldats, moi je pense à un enfant qui demande pourquoi tout leur temps Wait to the tout le temps. Wait to Moi je pense à tout ça, mais je ne devrais pas toutes ces choses-là. Ne me regarde pas et pourtant. J'avais demandé c'est l'histoire d'une rêve que j'avais espéré, c'est l'histoire d'un amour que moi petit enfant c'est l'histoire de beau jours que je croyais vivant, je voulais. Non, tout cela je voulais, j'espérais que la verrai notre histoire. Mais tout à continué, mais tout à tout a continué Non, non, rien n'a changé, tout, tout a continué. Non, non, rien n'a changé, tout, tout a continué. tout, tout continuer. Radio's en Non, non, rien a changé. Tot zover de muziek uit 1993. Nu donderdag is er het onwaarschijnlijke maar waar gebeurde verhaal van 1994. In de jaren 90 voor tieners op VRT 1 en via VRT Max. Nog een weekje lekker onhebbelijk puberen beste tieners. En dan horen wij elkaar volgende week terug. Salut! Dit najaar in de Botaniek in Brussel. Concerten van onder andere The Murder Capital, Van B. Eve Toomer en Echo Smith. Tickets en info botaniek.be samen met Studio Brussel. Horta, horta, voel hoe uw dierlijk instinct u tot en met volgende woensdag naar de Horta Wereld Dierendagen leidt. Voor 10 tot 30 korting. Nou, die man zoekt en onze grond is nu ook goed vervuild. Ach ja, vraag dat wel eens aan onze paal. Volgend jaar. Stel het niet meer uit. Meld nu je bodemvervuiling door een mazoetlek op promas.be om nog te kunnen rekenen op onze hulp en financiële tussenkomst. Promas, wat een opluchting. En ook als je bodem al gesaneerd werd, vraag nu een terugbetaling aan op promas.be. Minimax. De compacte waterontharder die al je toestellen tegen kalk beschermt. Van je waterkranen tot je wasmachine. En je koffiemachine tot je douchecabine. En dat alles zonder elektriciteit. Wil je weten hoe het werkt? Ga naar minimax.be. Van plan om te schilderen? Ga dan voor de wows en de wows. Die dikke duim van machtig mooi. Die schouderklop van goed gedaan. Die high five van you rock and roll. Ga voor Colora at Home. Dat is kleuradvies bij jou thuis. Nu 100% terugbetaald. Meer info op colora.be. Colora, de verfwinkel. Profiteer van de Ego Let's Go condities. Gratis montage van je nieuwe keuken en tot 2500 euro korting op je elektro. Ego, wat een verandering. Voorwaarden in je winkel. Zeg baby, wat vinden van dit kleedje? Dit is Trekt toch... op niks. Hm? Die heeft precies niet goed geslapen. En dan ga je maar beter naar Beter Bed. Nu, Week van de Klant bij Beter Bed. Kom langs en krijg een gratis goodiebag. Beter slapen begint bij Beter Bed. Is ons leven veranderd sinds wij Euromillions hebben gewonnen? Niet, jong. Nee. We doen we nog bijna elk weekend een uitstapje. Wat gaan we volgend weekend doen, schat? Anders gewoon eens een weekendje thuis, nee? Ja, in ons huis in New York of in Tokio dan. Euromillions. Elke dinsdag en elke vrijdag. Speel mee in je verkooppunt of op nationaleloterij.be. Zeg, het is toch niet omdat je in een bungalow in het groen woont dat je EPC donkerrood moet blijven? En het is niet omdat je in een Art huis uit 1923 woont dat je er in 2023 geen zonnepanelen op kan leggen, toch? Het is niet omdat je al een huis hebt dat je niet duurzamer kan gaan wonen. Yes, you can. Je kan meer dan je denkt. Zo kan je zelfs je energieverbruik checken. KBC Mobile. Maak van je huis een duurzamere thuis met de expertise van KBC. KBC beweegt met je mee. De lijn zoekt 50 techniekers. 50 techniekers die onze bussen, e-bussen, trams en onze infrastructuur onderhouden. 50 mensen die elke dag willen bijleren. 50 mensen voor een job met toekomst. Ook voor de planeet. Ontdek al onze vacatures en onze jobdagen op delijn.be-jobs. De Lijn. Beweeg mee naar minder CO2. Elektrisch rijden staat niet stil. Zeker niet met de nieuwe Polestar 2. Want die rijdt verder dan ooit met één laadbeurt beleef je tot 655 kilometer rijplezier. Ervaar het zelf. Boek je testrit met de nieuwe Polestar 2 op polestar.com. Dit is Studio Brussel. Het is 1 uur. VRT Nieuws. Met Sanne Baak.